worden behandeld. Het WK wordt geplaagd door slecht weer. De finale tussen Nederland en Cuba, die om middernacht zou beginnen, is vanwege regen uitgesteld tot zeker half drie. Omdat er veel meer regen wordt verwacht, is het nog maar de vraag of de finale vannacht kan worden gespeeld. De wedstrijd om de derde plaats tussen de VS en Canada is afgelast, omdat het speelveld niet goed genoeg is om het in korte tijd twee wedstrijden af te werken. Door de afgelasting krijgen zowel de Amerikaanse als de Canadese honkballers een bronzen medaille.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 In de eerste ronde kregen Hollande 39% van de stemmen, Aubry 31%. Een week geleden brachten bijna 2,6 miljoen Fransen hun stem uit. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenenruil, waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In ruil laat Hamas de Israëlische militair Gilad Shalit vrij, die vijf jaar geleden werd ontvoerd. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de eerste 477 Palestijnen die vrijkomen en president Peres is de officiële procedure begonnen om hun gevangenisstraf kwijt te schelden. Israëlische burgers krijgen 48 uur de tijd om beroep aan te tekenen, maar de kans wordt klein geacht dat bezwaren worden gehonoreerd. Onder de Palestijnen die vrijkomen is een Hamas-strijder die 16 keer levenslang heeft gekregen voor haar aandeel in bomaanslagen, waaronder die van 10 jaar geleden op een pizzeria in Israël. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnse gedetineerden en